Twee uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie in Las Vegas heropent het onderzoek naar een mogelijke verkrachtingszaak... waarbij topvoetballer Cristiano Ronaldo betrokken is geweest. Volgens een Amerikaans model is ze door de Portugese speler in 2009 verkracht in een hotel. De vrouw zegt tegen haar wil seks te hebben gehad met Ronaldo... en herhaaldelijk nee te hebben geschreeuwd. Volgens de vrouw heeft ze zwijgeld gekregen... Ronaldo, die tegenwoordig voor Juventus speelt in Italië... noemt de beschuldigingen nepnieuws. Kinderopvangcentra moeten alternatief vervoer regelen... nu de elektrische stins niet meer de weg op mogen. Kinderen zullen moeten lopen of met gewone bakfietsen, auto's... of taxibusjes naar opvanglocaties worden vervoerd. Het voorlopige verbod werd gisteren door minister van Nieuwenhuizen bekendgemaakt. Volgens de minister blijkt uit onderzoek naar de stint... dat er veiligheidsrisico's zijn... Zo bestaat de kans dat het voertuig stilvalt of juist niet meer remt. Aanleiding voor het onderzoek is het dodelijke ongeluk met een stint in Os op een spoorwegovergang. Het kabinet stelt een miljoen euro beschikbaar voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi. Mogelijk zijn bij de natuurramp duizenden mensen om het leven gekomen. Het geld wordt onder meer gebruikt voor medische hulp, water, voedsel en tenten. Hulporganisatie Oxfam schat dat meer dan 2 miljoen mensen zijn getroffen door de ramp. In Barcelona zijn zo'n 180.000 mensen de straat op gegaan... om te demonstreren voor afscheiding van Spanje. De betoging was georganiseerd ter herdenking van het onafhankelijkheidsreferendum een jaar geleden. Na dat referendum werd Catalonië onder direct bestuur geplaatst... van de centrale regering in Madrid. De separatistenleider Puigdemont week uit naar het buitenland...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 I come in, I pull the switches. Now I relieve his grasp and he itches. I'm not the man, but I wear the britches. So pitch your love and lie to the ditches. P.S. Hugs and kisses. ZFM Zandvoort. some sleep.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 a good time and singing along with my rhyme. This goes out to the young and to the old. Let's rock and roll. Here we go. Here we go. Here we go. Let's rock and roll. Here we go. Here we go.